Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Reageert op de arrestatie van columnist Ebru Umar in Turkije. Rutte zegt op Twitter dat hij gisteravond telefonisch contact met haar heeft gehad. Onze ambassade heeft nauw contact met haar voor bijstand. Koenders en buitenlandse zaken zitten er bovenop, twitterde de premier. Ebru Umar werd gisteravond in Turkije gearresteerd... naar eigen zeggen vanwege haar kritische tweets over president Erdogan. Ze zou vanochtend worden voorgeleid. Politieke partijen in Den Haag hebben verontwaardigd gereageerd. Minister Bussemaker noemde het in WNL op zondag redelijk absurd... dat Oemar op basis van een tweet is opgepakt. Na aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel worden voor Koningsdag, aanstaande woensdag, extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat heeft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof gezegd in het tv-programma WNL op zondag. Volgens Schoof zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen en zal er meer politie zijn. Mensen van wie we denken dat ze iets zouden kunnen gaan doen, worden volgens Schoof extra in de gaten gehouden. De koninklijke familie viert Koningsdag in Zwolle. President Obama denkt dat het na een brexit lang kan duren voor de Brits-Amerikaanse handelsbetrekkingen zijn hersteld. Onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag zouden wel eens tien jaar kunnen duren, zei Obama tegen de BBC. Het Britse referendum over wel of niet uittreden uit de EU is over twee maanden. Obama was een paar dagen in Londen, nu is hij in Duitsland voor overleg met bondskanselier Merkel. Het vliegtuig Solar Impulse 2, dat een reis om de wereld maakt op zonne-energie, is na een non-stop vlucht van drie dagen veilig geland in Californië. Het toestel met aan boord de Zwitser Picard was donderdag opgestegen in Hawaii. De etappe van 4000 kilometer was niet zonder risico. In geval van nood kon de Solar Impulse nergens landen.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 so carefully. Let's start living dangerously. Whoa, talk to me, baby.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 ZFM. I just hope wake